Hij is heel lang thuis gebleven. Hij mocht niet als maar op een gegeven moment had hij zoiets van... Ehm, ik word uitgedaagd, men roept maar dat ik eh, eh, rapmuziek maak... maar eh, wat ik zing, dat ben ik niet. En dit moet nu ook echt stoppen. Tragisch, tragisch wat er nou overkwam. Mannen die nog praten om mijn naam, heb ik waarschijnlijk mijn checkje gedrukt. Onder de grond door twee te zetten in je boven. Denkbeeldige samurai sensei. Weet dat de dokter was verbaasd door hoe hij met zijn body open kwam. Onder de grond door twee te zetten in je boven. Denkbeeldige samurai sensei. Dood volstrekt met lood bedek je. Denkbeeldige samurai sensei. Als ik spiek en er boren kogels door je liver bij je dead geen poel. Tragisch wat er nou overkwam. Tragisch wat er nou overkwam. Sinds Webeck zet ik pressure op mijn ops. Maar wij weten niets van druk. Sessie, zien mij doen lex. 9 van de 10 keer hebben ze geluk. Roeski belt en zegt het is gelukt. Nog een van hun uit de straten geplukt. U werd de kip te stijgen op. Zo te zien heeft dat niet zo goed gebeurd. Mannen die nog praten om mijn naam, heb ik waarschijnlijk mijn check in gedrukt. K op de F, dat heeft geen nut. Er zijn al ingewanden en eruit gerukt. Ze hebben niet echt elkaar rug. Als ik jou was verbrandde, ik al lang die brug. Ik rond men dan en hij had naar lucht. Verlies snelheid, je belandt in lucht. Als ik schiet en er boren kogels door je liver, ben je dead geen poel. Hoeveel gingen zwemmen in die rode poel? Ik heb die jongens lessen geleerd, geen school. Bad zegt ik heb geen gevoel. Wilt alsnog lengte zetten in smoel. Hoe word je gezet met gereedschap? In je handen in paniek vergeten ze die poel. Voel, je bro verlaten is niet cool. Ik zal niet staan kijken en observeren. Run op en je eet kogels dat ze dodelijk gerecht serveren. Zeg me, hoe ga je dat verteren? Weeg het meerdere keren. Ben verbaasd over wat ze beweren. Niemand van ze rijdt of gebruikt hun geweren. Hun doen drills op het internet. Elke keer dat wij ze zien in het echt is het nog een slachtoffer of instant lex. is Het machet in next. Flex, niet in het openbaar. Eindig met je lichaam open daar. Bro, bro, zet mijn aandacht toch van doe it Kom met aantal, ik dood paar. FOG in de field is SOS voor de overkant. Zet je 6 meter onder de grond door twee te zetten in je bovenkant. Tragisch wat daarna overkwam. Wedden dat de dokter was verbaasd door hoe hij met zijn body open kwam. Gehoord dat hij nooit meer lopen kan. Pief met de F valt dood, veel strep met lood bedek je in rood. Als het, gaat, om drills ben ik de goat, kijk de score, hoeveel ops heb ik gesold. Back, back mijn broski in nood niet staan met ops, want je houdt het ook. Back, back, back, mijn in nood niet staan met ops, want je houdt het ook. Ze heeft het gekregen door ons, die heeft het gekregen door ons ons. heeft het gekregen door ons. L heeft het gekregen door ons. Rap heeft het gekregen door ons. 11 keer gekregen door ons. Wees geblaast met cons. Dit zijn mannen die niet zijn met ons. Je kan niet praten op jong RS. 50 tegen 1 niet deze litteken. Elijah praten veel shit om een Rambo diep in zijn gezicht steken. Hoeveel van je mannen hebben geleden? Ze hebben waardeloze shit levens. Hoeveel van je mannen hebben geleden? Ze hebben waardeloze shit levens. Hoe zien jullie niet buiten? Als zijn jagende members lopen op je ST. Ze doen alleen drills op pressplay. Vetjes, vrienden members uit die Afro. Vraag hoe ik ga swingen met die ZK. Nu blaas ik op wie iets tegen de F heeft. Escape, als ik het beat net MK. Je kan belanden op ATNV. Denk dood samurai sensei. Hele dag RS en S2. <laughs> Vraag aan Karma wie van ons zijn gescheft heeft. Kijk of hij dan nog worden in zijn bek heeft. LS hoofd geopend in de 6 en 2 in 2 minuten gescheft in de Z2. Laat het niet lijken dat je bent op trillings als je het niet echt leeft. iets wat er nou overkwam. Tragisch wat er nou overkwam. Als ik schiet en op door kogels door je liver ben je dead geen pool. Als ik schiet en op door kogels door je liver ben je dead